Lot Lewin met het NOS Journaal. De Turkse minister kaya Convoy zijn tegengehouden door de politie bij het Turkse consulaat in Rotterdam. Het konvooi is vanmiddag vanuit Duitsland naar Nederland vertrokken. Op dit moment zit de minister te wachten in de auto. De politie laat haar niet door omdat ze zich niet wil identificeren vanwege de diplomatieke onschendbaarheid. Minister Kaya is van plan om een campagnetoespraak te houden in Rotterdam. Tientallen Turkse Nederlanders staan daarop te wachten bij het consulaat. Premier Rutte heeft gezegd dat hij niet wil dat minister Kaya de menigte toespreekt. Het is onduidelijk of ze tijdelijk wordt tegengehouden of dat ze naar Duitsland wordt teruggestuurd. Eerder vandaag kreeg minister Cavusoglu van Buitenlandse Zaken ook geen toestemming om hier naartoe te komen. In Italië is geschokt gereageerd op de dood van een dakloze man van 45 jaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij door een man met benzine wordt overgoten en daarna in brand wordt gestoken. Dat gebeurde vannacht in Palermo. De hulpdiensten waren te laat om de dakloze man te kunnen redden. De dader ging er vandoor. De politie heeft inmiddels een verdachte opgepakt. Het winkelcentrum in het Duitse Essen blijft zeker tot maandag dicht. Het winkelcentrum op zo'n 60 kilometer ten oosten van Venlo moest dicht op last van de politie vanwege een terroristische dreiging. Er is de hele dag onderzoek gedaan. Volgens de Duitse zender WDR waren er aanwijzingen dat van dat terreurorganisatie Islamitische Staat een aanslag wilde plegen.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 呀。 House Vibes, hosted by DJ Malzo. This is house music. House music. This is house music. There is so much peace. think you